problemen in zijn privéleven. Woods was erg teleurgesteld over zijn vierde plek. De overwinning ging naar landgenoot Phil Mickelson. Het weer. Eerst vrij zonnig, maar in de middag meer stapelwolken. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journal.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 De Venloze advocaat eh, Lillian Helder staat op plaats 3. Zij is 36 en wil zich sterker maken voor strengere straffen. De 32-jarige Amsterdamse ondernemer Gidi Markenssover staat op de vijfde plaats van de PVV-lijst. Hij heeft ervaring in Den Haag. Markenssover is assistent geweest van VVD-Kamerlid Anton van Schijndel. Verder staan er in de top van de lijst allemaal mensen die nu ook voor de PVV in de Tweede Kamer zitten. Achter lijsttrekker Geert Wilders staat Fleur Agema op 2 en Raymond de Roon op 4. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft toch beelden uitgezonden van de kindermoordenaar Koos H. Vrijdag had de rechter hem dat verboden op straffen van 15.000 euro per overtreding. Met een verborgen camera is gefilmd in de TBS-kliniek in Vught waar H. zit... Hij heeft nooit een volledige bekentenis afgelegd, maar in de uitzetting vertelt hij gedetailleerd over de moord op drie meisjes. SBS en producent Endemol zeggen dat zij de eventuele boete zullen betalen. Het is vandaag 65 jaar geleden dat kamp Westerbork door Canadese militairen werd bevrijd. Dat wordt vanmiddag herdacht met onder andere een stille tocht over het kampterrein en een bloemlegging bij het Nationaal Monument Westerbork. De NOS zendt de herdenking vanmiddag live uit op Nederland 1. In een Duitse gevangenis is een vrouw tijdens het bezoekuur omgebracht. Ze zocht haar vriend op die daar opgesloten zit. De gevangenbewaarders vonden de dode vrouw in een van de bezoekkamers. De gevangene zelf was zwaar gewond. Justitie gaat ervan uit dat hij zijn vriendin heeft vermoord en daarna heeft geprobeerd om